Dat betekent dat ze eerst bijvoorbeeld branden wilden gaan eh, stichten in sommige plekken in Marokko. Daarmee wilden ze dan afleiden en dan in andere steden van Marokko bommen laten afgaan. Mensen aanvallen met messen. Dus ehm, het zou dan een grootse operatie zijn door het hele land. In Marokko zijn ze extra scherp op terroristische dreigingen vanwege grote evenementen zoals de Afrika Cup die eind dit jaar wordt gehouden. Een tik op de vingers voor zorgverzekeraar CZ. Volgens de toezichthouder doet CZ te weinig om wachttijden in specialistische zorg en de GGZ aan te pakken. Daarmee voldoet de verzekeraar niet aan de wettelijke zorgplicht. Als er niet snel verbetering in komt, kan CZ een boete krijgen. Meerdere mensen in Amsterdam-Oost zaten vannacht rechtop in bed omdat ze schoten hadden gehoord. Zeker drie mensen belden 112. Er bleek alleen geen schietpartij te zijn geweest. In de buurt van het Wereldmuseum bij het Oosterpark waren tv-opnames bezig van het programma Gouden Uur. De productiemaatschappij had wel een brief gestuurd om mensen op de hoogte te brengen... maar die had blijkbaar niet iedereen gelezen. Ook komende nachten worden er weer opnames gemaakt. Er wordt trouwens niet met echte kogels geschoten, maar met losse vlodders. En een lieve actie van Anita. Zij werkt op de ambulance in Rotterdam en heeft daar veel te maken met doodzieke patiënten. Voor één van die mensen organiseerde ze nu een live optreden in de ambulance. De zangeres is Yvonne Kanters. Hij heeft eerder ook gezongen voor mensen met dementie en voor kankerpatiënten. Voorlopig blijft het bij een eenmalig ambulanceoptreden. Heb ik nog het weer.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 in totaal vijf pasgeboren baby's zijn overleden door onderkoeling. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft voor het eerst een zorgverzekeraar onder verscherpt toezicht gesteld. Het gaat om CZ. Die verzekeraar doet te weinig om de wachttijden in de specialistische zorg en de GGZ te verbeteren. De gemeente Hof van Twente moet zelf de 4 miljoen euro schade betalen na een hekaanval. Hof van Twente wilde die schade verhalen op het IT-bedrijf dat de gemeente had ingehuurd. Maar volgens het gerechtshof hield dat bedrijf zich aan alle afspraken.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 Really and I'm homeless on the street. On the street, Lord, Lord. And I'm sleeping in Grand Central Station. Okay. It's okay if you're sleeping with me. As the years they pass us by, years and years. We stay young through each other's eyes.